Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Maagdenburg hebben honderden aanhangers van radicaal rechts gedemonstreerd... vlak voordat er in de Dom een herdenkingsdienst begon... voor de slachtoffers van de aanslag van gisteren. Volgens de krant Bild waren sommige betogers gemaskerd en agressief. Ze riepen leuzen als wij zijn het volk en remigratie. De verdachte van de aanslag op de kerstmarkt gisteravond is een man van Saoedische afkomst die zich tegen de islam heeft gekeerd. Hij zou een aanhanger zijn van de radicaal-rechtse AFD. De herdenkingsdienst in de Dom is alleen voor genodigden, maar er zijn veel meer mensen op afgekomen. Zij kunnen de dienst volgen op grote schermen. De Amsterdamse politie heeft de sit-in van Extinction Rebellion in het Rijksmuseum beëindigd. De actie begon vanmiddag met een paar honderd betogers. Rond sluitingstijd bleven er negen over die zich aan elkaar hadden vastgelijmd op een bankje in de eregalerij. Ze weigerden te vertrekken zolang het Rijksmuseum zich laat sponsoren door ING. Omdat die bank de fossiele industrie financiert. Aan het begin van de avond werden de activisten door de politie losgemaakt en weggevoerd. De lijm werd opgelost met cola. De Friese politie heeft afgelopen week een cocaïnewasserij opgerold... in een oude melkfabriek in Oudwoude. Tegelijkertijd waren er invallen in woningen en loodsen door het hele land. Er werden acht verdachten opgepakt, onder wie drie Colombianen. Inmiddels is duidelijk dat ze nog zeker 14 dagen vast blijven zitten. Zes arrestaties waren in de cocaïnewasserij in Oudwoude. Daar worden de drugs uit de producten gehaald waarin ze zijn gesmokkeld. Bijvoorbeeld kleding of shampoo. Een gevaarlijk proces waarbij allerlei chemicaliën worden gebruikt. Het weer. Vanavond en vannacht buien, minimaal rond 5 graden. Morgen een onstuimige dag met buien, maar ook af en toe zon en veel wind, vooral aan de kust. Het wordt dan 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I'ma bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they rhymes. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you bout to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws, you gon' take your pants off. I'ma play this Gladys Knight, me and you gon' get right. when it come to rockin' the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Kyle, man.